FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jeroen Overbeek met het NOS Journaal. De Nigeriaan die gisteren een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig... stond niet op de zwarte passagierslijst van de Verenigde Staten. Wel komt zijn naam voor in een Amerikaanse databank van terreurverdachten. Dat zegt de vicevoorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Binnenlandse Veiligheid omdat de Nigeriaan niet op de zogeheten no-fly-list stond... kan hij een geldig visum krijgen om de Verenigde Staten binnen te komen. Nigeriaanse media melden dat de 23-jarige verdachte de zoon is... van een Nigeriaanse oud-minister en oud-bankier. De Surinaamse regering heeft militairen gestuurd naar de plaats Albina... om er enkele wijken af te sluiten. Het leger is er huis aan huis op zoek naar goederen die bij plunderingen zijn gestolen... Mensen kunnen de afgesloten wijken niet meer in of uit. Aanleiding voor de maatregelen zijn de gevechten tussen de lokale bevolking van Marons en Braziliaanse en Chinese goudzoekers. Donderdag raakten honderden mensen slaags. Onder de lokale bevolking viel één dode en dertien mensen raakten gewond. In een kazerne worden Brazilianen en Chinezen nu door het leger beschermd. Bij een recreatiepark in Gramsbergen zijn in de kerstnacht zo'n 50 auto's vernield en bekrast. De auto's stonden geparkeerd bij de huisjes en op grotere parkeerplaatsen van het park in Gramsbergen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De politie van de Overijsselse plaats is op zoek naar getuigen. In Parijs is Yves Rocher overleden, de oprichter van het gelijknamige cosmetica-bedrijf. Het bedrijf Yves Rocher, dat in 1959 werd opgericht, is actief in meer dan 80 landen en heeft een jaaromzet van ruim 2 miljard euro. Bij de winkels en het postorderbedrijf werken meer dan 13.000 mensen. President Sarkozy roemde Rocher als een groot Frans industrieel, de uitvinder van cosmetica op plantaardige basis en pionier van de postorderactiviteiten. Yves Rocher is 79 jaar geworden. Het weer nog. In het westen en noorden wolkenvelden en af en toe regen of motregen.